Straatman met het NOS Journaal. In België zijn sinds gisteren 31 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En daar zijn nu 200 mensen ziek. In Nederland komt het RIVM vanmiddag met een nieuwe update. Tot gisteren waren hier 188 mensen besmet omdat in Italië bijna 6000 mensen zijn besmet en 233 mensen zijn overleden aan het virus... heeft de Italiaanse premier Conte vannacht vergaande maatregelen aangekondigd voor het noorden van het land. In Lombardije, in en rond Milaan en in 14 provincies, waaronder Venetië... moeten tot 23 april mensen zoveel mogelijk binnenblijven en al helemaal niet op reis gaan. In Oostenrijk zijn twee Nederlandse bergbeklimmers om het leven gekomen. De mannen van 50 en 52 jaar werden in hun tent op 3000 meter hoogte gevonden. Vermoedelijk zijn ze door gasvergiftiging overleden. In hun tent stond een gasbrandertje. De mannen deden mee aan een expeditie bij een gletsjer in het Pietsdaal. Hun lichamen zijn met een helikopter van de gletsjer gehaald. En ook in Oostenrijk zijn vijf mensen door een lawine om het leven gekomen. Het gebeurde in het Dachsteingebergte. Volgens Oostenrijkse media gaat het vermoedelijk om leden van een Tsjechische groep wandelaars die onder de sneeuw terecht zijn gekomen. De lawine ontstond op 2800 meter hoogte en was bijna 200 meter breed. Voor de Russische ambassade in Den Haag zijn vanochtend 298 lege stoelen neergezet. Die symboliseren het aantal mensen dat is omgekomen bij de ramp met de MH17. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 wil daarmee protest aantekenen... tegen de houding van Rusland dat alle betrokkenheid ontkent... bij het neerhalen van het toestel in de zomer van 2014. Morgen is de eerste zittingsdag in het MH17-proces tegen vier verdachten. Het weer, de regen trekt geleidelijk naar het oosten weg... en vanuit het westen klaart het wel op. Maar een bui blijft mogelijk. De zuidwestenwind neemt geleidelijk af en het is een graad of 9. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog... en koelt het af naar 5 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op de meeste plaatsen droog...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 Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...